brandend zand en een verloren land en een leven vol gevaar. Brandend zand beroof je bijna van verstand en dat alles komt door haar. Zwarte dien job. de haven van Marseille dat jouw Nina nu voorhoudt, Slechts de golven zingen zachtjes wat van die.